Goedenavond, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Steeds meer landen zien demissionair premier Rutte wel zitten als nieuwe NAVO-baas. Hij heeft nu de steun van 28 van de 32 NAVO-landen, melden bronnen aan de NOS. Begin oktober komt de baan vrij, dan stopt Jens Stoltenberg mee. Om de NAVO-baas te worden moet je de steun van alle landen hebben. Nu zijn Roemenië, Hongarije en waarschijnlijk ook Slowakije en Turkije nog niet overtuigd. Rutte zou met die landen in gesprek zijn. De man die verdacht wordt van het gijzelen van mensen in Ede... was lange tijd op zoek naar hulp, dat zeggen zijn advocaten. De man zou in een uitzichtloze situatie zijn beland. De gijzeling was afgelopen weekend. Vier medewerkers van een café werden toen urenlang vastgehouden. Een therapeut van een TBS-kliniek is ontslagen vanwege een relatie met een patiënt. In de kliniek in Almere dachten ze al dat er iets speelde, maar er was geen bewijs, tot nu... De TBS-kliniek is al vaker negatief in het nieuws geweest. Zo werden er twee jaar geleden meerdere mensen geschorst. En deze zangeres staat tussen de miljardairs. Taylor Swift staat voor het eerst op de miljardairslijst van het Amerikaanse zakenblad Forbes. Ze denken dat de zangeres 1,1 miljard dollar heeft. De man achter Louis Vuitton en Dior heeft er iets meer.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 If you let me, baby, I'll make everything. time you ZFM Jazz. Welkom terug bij het tweede uur van ZFM Jazz live uit eh, Zandvoort. Gepresenteerd en samengesteld door Mr. Brightside, Edward Rauhorst. We begonnen met Ray Charles, Marianne uit 1956. Was opgedragen aan een eh, lid van zijn band, Marianne Fisher. Waar brother Ray een eh, affaire mee had terwijl hij nog getrouwd was. Eh, Fisher verliet de Ray Charles Band in 1958 toen eh, Charles de Relax, een trio dames in dienst nam. Officieel alleen als backup, backup eh, vocalisten. maar misschien gebeurde daar wat meer achter de scenes. Ehm, ja, over Zandvoort gesproken. Theater de Krocht is natuurlijk eh, altijd... Eh, staat in het teken van ehm, <clears throat> jazzconcerten. Zo ook op 14 eh, april. De Tribute to Art Blakey en Clark Terry... verzorgd door Nanook Brassers op trompet... Jeroen Brokkelkamp op tenorsax... Jean-Louis van Dam op piano... Edwin Corsilius bas en Dylan Vos op het slagwerk. Ehm, maar dat concert is helaas al uitverkocht... Eh, de reden dat ik het toch nog even weer vermeld is dat eh, ZM Jazz eh, live zal gaan uitzenden op die dag. het concert kan ook, als ik het goed heb begrepen, live gestreamd worden. Dus voor degenen die geen kaartjes hebben kunnen bemachtigen... toch is er een, een weg om dit vrije concert te gaan beluisteren gaan we terug naar onze special gewijd aan ja, lady songs. Ehm, en deze is ook wel eh, bekend, uh, die nu gaat volgen. De uitvoering van de standard Nancy with a Laughing Face. Eh, dat werd vooral bekend in de vocale uitvoering door Frank Sinatra. Maar de songwriter Jimmy van Heusen had dit nummer oorspronkelijk geschreven als Bessie with a Laughing Face. Bedoeld als een verjaardagsvliedje voor een vrouw met de voornaam Bessie... Maar toen hij op een dag eh, Sinatra bezocht, eh, zong eh, Van Heusen het voor... Ehm, voor het verjaardagsfeestje van Sinatra's dochter Nancy. En zong het dus als Nancy with the laughing face. En Sinatra dacht dat hij Van Heusen het lied speciaal voor zijn dochter had geschreven. En Van Heusen eh, eh, ja, die gaf die song eigenlijk aan eh, Frank Sinatra. Maar die besloot dus ook Sinatra tot zijn dood maar in de waan te laten... dat het speciaal voor zijn dochter was geschreven, Nancy Sinatra. Hier in uitvoering van Cannibal Adderley met Bill Evans op een piano. Nancy with a laughing, laughing face. Cannibal Adderley en Bill Evans. Nancy with a laughing face. Uh, anno 2024 zijn we in een soort van koude oorlog, het nieuwe stijl eh, beland. In de vorige eeuw eh, was de koude oorlog natuurlijk ook gaande. maar werd er achter het zogenaamde ijzeren gordijn toch mondjesmaat jazz gemaakt. En was het luisteren naar jazz in periodes van zogenaamde dooi in de wederzijdse betrekkingen toch toegestaan. En er waren zelfs eh, optredens van grote artiesten als Benny Goodman, Duke Ellington en Dave Brubeck achter dat ijzeren gordijn. En een van de gevierde orkestleiders al daar was de Tsjechoslowaak Gustav Brom. En ehm, arrangeur, componist, en eh, hij speelde volgens mij ook eh, klarinet. En zijn eh, Gustav Brom Orchestra was een soort eh, metropoolorkest... en begeleidde dus heel vaak eh, buitenlandse artiesten... die dan in het Oostblok optraden... waaronder Maynard Ferguson, Dizzy Gillespie... en volgens mij zelfs in een later stadium Ben Kramer. Hier met het nummertje Gustav Brom en his orchestra. Octavia, super Octavia. bij de letter P eh, beland. En dat wordt eh, Patricia eh, in de uitvoering van welbekende Amerikaanse gitarist en songwriter Ry Cooder. en de Buena Vista gitarist Manuel Galban. ja, die was in de jaren 60 in Cuba de grondlegger van een soort springerige surf-gitaarachtige benadering die ja, feitelijk niemand kon evenaren. En hij creëerde creëerde in de jaren 60, 50, 60 een soort van crossover tussen de Cubaanse muziek, toenmalige pop en jazz en eh, een beetje alle, moet ik zeggen, Henry Mancini, Mancini en eh, Nelson Riddle. En eh, in 2004 besloot hij om met die Ry dit soort oude tijden te herleven, ehm, te doen herleven. Ehm, op hun album Mambo Sinuendo. En daar hoor je dus het nummertje van Patricia... dat oorspronkelijk is van de hand van Pres Prado. Thank you. Ja, lekker. Ehm, eh, <laughs> Billy Black's eh, combo eh, was dat. William Payton Black Jr. Dat was een Amerikaanse bassist en bandleider... en een van de pioniers van de rock and roll. Black speelde samen met de gitarist Scotty Moore op Elvis Presley's eerste hits... zoals Good Rocking Tonight, Heartbreak Hotel, Mystery Train en Hound Dog. In 1959 vormde hij zijn eigen band, de Bill Black's Combo... met daar onder andere eh, Martin Willis op eh, tenorsax. En eh, dat Bill Black's combo was de openingsact voor de Beatles... tijdens een historische tour langs 13 Amerikaanse steden in 1964. Maar helaas was die Bill Black zelf door een hersentumor... niet meer in staat die tour mee te maken. Wel deed hij nog mee op twee studioalbums... die nog kort voor zijn dood uitkwamen in 1965. En van een van die albums hoorde je de instrumentale versie van het welbekende Little Queenie van uh, Chuck Berry. Brengt ons bij eh, de Plocktones in, eh, van Nederlandse bodem. de band rondom Efrem Trujillo en Anton Goudsmit. Jeroen Vierdag, de bassist. En Martin, Martijn Vink, de drummer. Ja, die maken hele dansbare muziek. een soort van crossover jazz, funk, rock en Latin. Maar de jazz-elementen zijn in vrijwel al hun nummers altijd hoorbaar. En het nummertje wat je gaat horen is het welbekende Rita. Wat volgens mij inderdaad geïnspireerd is eh, door die nogal ludieke en kolderieke Rita Verdonk. Rita's uh, song van de Ploktones werd gevolgd door Soos Blues... in de uitvoering van bariton Rick van den Berg... en de trombonist Bart van Lier. Verder nog bijgestaan door uh, Marius Beets op bas... Edgar van Asselt op piano en eh, Erik Ineke op drums van een albumzoon tien jaar geleden uitgekomen. High Slide, The Low Blow. En het nummertje Sue, Sue's Blues. Maar dat was niet een eigen nummer, dat was van eh, Ronnie Ross. Dat is een Britse uh, bariton-saxofonist. En dat is misschien leuk om te vertellen. Ehm, die was uh, de, de, de, de, de saxofoonleraar van David Bowie... En die David Bowie als wederdienst vroeg um, die Ronnie Ross mee te spelen op het album eh, van Lou Reed dat die Bowie produceerde. En dus hoor je uh, dat uh, saxofoongeluid van Ronnie Ross op Lou Reed's Walk on the Wild Side. Ehm, verder met de royalty, de grootheden van de jazz. Duke Ellington, die bleef tot het einde van zijn leven super productief. Maakte nog geweldige muziek, schreef nog geweldige muziek. Eh, en eh, rond 1968 toerde hij voor het eerst in eh, Zuid-Amerika. En schreef hij, terwijl hij onderweg was, de Latin American Suite. En dit nummertje wat je gaat horen heet Tina. Misschien opgedragen aan Argentina en Argentinië. Wellicht ook een liefkozende afkorting voor een gepassioneerde tango-dans. De schoonheid, ik weet het niet. In ieder geval een vrij nummer. Duke Ellington, Tina. werd. En, eh, Duke Ellington sterke bewonderde was de Britse pianist Michael Garrick. En eh, die hoorde je, hoor je nog steeds een beetje op de achtergrond met zijn band. In het nummer Ursula, waarbij eh, Don Randell op sopraansax en Tony Coe op tenorsax te horen zijn. Een nummertje uit de jaren 60 ook, een beetje beïnvloed door John Coltrane's My Favorite Things. zo te horen als ik er weer naar luisteren. Ja, we zitten al <clears throat> bijna <clears throat> pardon, in het eh, laatste kwartier van de ZFM Jazz. De special met Lady Songs, alfabetische volgorde. En nu komen we aan <clears throat> bij de V van Valerie... in de uitvoering van eh, Amy Winehouse. Eh, het nummer werd geschreven door heel iemand anders. Niet door die Amy Winehouse, maar door de zanger van de Zutens. een soort rockbandje. gewijd aan zijn eh, visagiste en eh, kapster... die eh, ja, gearresteerd werd wegens het rijden zonder rijbewijs... en niet naar zijn optreden kon komen. En toen schreef hij dat nummertje Valerie. En dat ga je nu horen in de uitvoering van de bekende Amy Winehouse. Well, sometimes I go out and I look across the water. And I think of all the things what you're And in my head, I paint a picture. Well, since I come home, well, my body's been a mess. And I miss your tender hip and the way you like the daggers. Won't you come on over? Stop making a fool. you did catch a I hope you'll find the right man who'll fix it for you. And now you're shopping, and anywhere change the color off your hair. And are you busy? And did you have to pay that fine that you were dodging all? since I come home. Well, my body's been a mess, and I miss your gentle head and the way you light the days. I want you to come on over, stop making a fool out. named Willie Mae, and she lives in the low, low land. I got a gal named Willie Mae, and she lives in the low, low land. Lord, the way I got that woman, i declare I stole her from a man. All my life. Baby, you know I've had to roam. All my life, Willie May, you know I've had to roam. Just on the of me wrecking one poor man's home. Willie Mae, Willie Mae. Willie Mae. Don't you hear Bill calling you? Lord, if I don't get my Willie Mae, there's no other woman will When I get to thing about Willie Mae, cold chill creeps up and down my spine. When I get to thing about Willie Mae, cold chill creeps up and down my spine. Lord, sometimes I wished I was dead. But Willie Mae, you know I'm dying. I'm gonna leave here. Baby, now I'm going on down the line. I'm gonna leave here. Willie Mae, now I'm going on down the line. You know I don't do nothing here. Willie May, but grieving cry. You know I don't, don't do nothing here. Willie May, but grieving cry. Big Bill Brunzi... die zijn hart heeft verpand aan Willie May Who Lives in the Low, Low Land. Een nummer uit 1951. Of uh, ook eh, voorspellende gaven had, weet ik niet. Zijant, detail is wel dat hij eh, later in de jaren 50... regelmatig toerde door Europa, inclusief de lage landen Amsterdam... waar hij zich het meest op zijn gemak voelde. Sterker nog, hij werd smoor verliefd op een Nederlandse dame. de liefde was wederzijds, maar Brunzi was natuurlijk weer op pad. Al hield hij regelmatig per brief contact met deze dame. Een zoon was de vrucht, zijn enige zoon, eh, van deze liefde. En deze eh, Michael van Isveld, die eh, is nog steeds actief in Amsterdam in de theater. Wereldleden zijn vader echt een, eh, eh, eigenlijk niet kennen. Want eh, Big Bill Brunzi kwam in 1958 te overlijden aan de gevolgen van een ernstige ziekte. Ik zie dat we niet zo gek veel tijd meer hebben. De X moet ik overslaan. Er is sowieso niet echt een heel goed de jazznummer met een X. Zandtippen van de, van de gitarist Attila Zolle. Maar dat is een lang nummer. En ik vind dat ook niet een heel goed nummer. Ehm, dus als ik jazzmuzikant was, zou ik toch eens een nummer gaan schrijven over een dame met... Eh, die begint met een X. Want misschien valt er nog brood mee te verdienen. We gaan snel naar de I, Jolanda. Bobby Blue Plant is zo'n uh, blueszanger. Ja, die kwam een femme fataal tegen. Dus eh, je bent gewaarschuwd als je ooit in South Carolina, Charleston belandt. Ehm, pas op voor Jolanda, Bobby Blue Bland. Charleston, look out for a woman hanging out in a bright red candlelight. She took my money, she left me crying, and I don't know why. Het zit erop. Eh, het alfabet van A tot Z hebben we ze bijna allemaal gehad, behalve die X dan. En nu komt nog eh, de Z. We gaan er met een, eh, op een vrolijke noot uit met de Swingadelic. Die laten zich niet van de wijs brengen door dames. Ehm, ehm, en zij bezorgen ons dan ook een, een vrolijk Pasen met hun nummertje Zelda's Theme. Ehm, ja, dat is de uitsmijter van onze uitzending van ZFM Jazz. Ik hoop dat je het leuk hebt gevonden. Volgende week is er weer een nieuwe uitzending natuurlijk van eh, ZFM Jazz. Ehm, ja, eh, eh, nogmaals, maak er een hele mooie dag van. En ik hoop... Ehm, ja, oh ja, dat moet ik natuurlijk niet vergeten. Je kunt de playlist weer vinden op mijngroeven.nl. met een link naar de Facebook-page van uh, ZFM Jazz. Kijk ook eens op die Facebook-page. Maak eens een commentaar wat je ervan vindt van de programma's.